Visser met het NOS-journaal. De downloadsite The Pirate Bay moet PC, Tele2, T-Mobile en Telfort. Dat heeft de rechter bepaald. De auteursrechtenorganisatie Brein daagde de internetproviders vorige maand voor de rechter. Eerder moesten Ziggo en Access for All de downloadsite na een rechtszaak met Brein blokkeren. Internetgebruikers kunnen via de Pirate Bay muziek, films en software downloaden. Het downloaden van bestanden is in Nederland niet strafbaar. Het aanbieden van de bestanden met auteursrechten wel. De neef van topcrimineel Dino Soerel is gisteren aangehouden. Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. Hij is verdachte in een lopend onderzoek van het landelijk pakket naar drugscriminaliteit. Dino Soerel is onlangs veroordeeld tot zeven jaar voor zijn rol als leider van een internationale drugsorganisatie. En ook is hij de hoofdverdachte in het liquidatieproces. De woordvoerder van het landelijk pakket wil niet ingaan op de arrestatie van de neef van Dino Soerel. Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley heeft 10% van de aandelen van KPN gekocht, lijkt uit een melding bij Autoriteit Financiële Markten. Morgan Stanley heeft de aandelen vrijdag al gekocht, nog voordat het Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel deze week liet weten een belang van 28% in KPN te willen nemen. Voormalige Nederlandse staatsbedrijf heeft dat afgewezen omdat het bod te laag was. GroenLinks-leden die lijsttrekker willen worden mogen dat bekendmaken. De partij heeft het verkiezingsreglement aangepast. Eerder was het kandidaten tot 31 mei verboden over een sollicitatie te praten. Op die datum worden de kandidaten bekendgemaakt. Op de website van GroenLinks staat dat de regel is geschrapt omdat die tot rare situaties leidt. Vorige week meldde Haagse bronnen dat naast partijleider Jolande Sap ook het Kamerlid Tovik Dibi lijsttrekker wil worden. Het weer, stevige buien, plaatselijk met onweer, hagel en mogelijk zware windstoten. 18 graden aan zee, 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files rond Amsterdam. De ringweg is volgelopen vanwege een ongeluk bij knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A10 Zuid staat 5 kilometer file voor het knooppunt. Op de A10 West voor knooppunt De Nieuwe Meer 4 kilometer. Allebei naar Den Haag. Op de A28 Amersfoort-Utrecht nog een korte file bij knooppunt Rijnsweert na een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Tot zover de verkeersin.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 place within my heart Never been so close to you And if you want me to hang around Then I'll never let go I'll give you all my time Stick around with you for sure But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything what you wanted to It gives me so much joy that I can call you all of mine Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view I see my love maker from the time that I spend with you I'll give you anything and everything will work out fine So I can trust in you because you give me peace of mind only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight last name Always been abandoned Keep your head up, baby girl, this your anthem There goes Hannah, showing up a banner Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see her crying out, yeah Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill But you act like you don't care Right now, she can really use a show never took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there?